De politiebonden en minister Opstelten zijn het eens over een nieuwe CAO. Wat er in het onderhandelingsresultaat staat wordt pas maandag naar buiten gebracht. Volgens vakbond ACP moet het eerst begrijpelijk en leesbaar worden gemaakt. Er is een half jaar gesproken over een nieuwe CAO. De politiebonden eisten onder meer 3% loonsverhoging. De commissie Samson ontvangt veel meldingen van seksueel misbruik of geweld die niet onder de onderzoeksopdracht vallen. De commissie kijkt alleen naar misbruik van kinderen die door de overheid in instellingen zijn geplaatst. Ongeveer 1 op de 3 meldingen gaat over misbruik in andere sectoren. De commissie vindt dat veel en daarom wordt ook naar die meldingen gekeken. Op de beurs van New York is de winst van het jaar helemaal verdampt. De Dow Jones-index sloot ruim 2% lager op het laagste niveau sinds eind december. Beleggers waren somber over de werkloosheid in Amerika en de Spaanse bankencrisis. Ook de beurzen in Europa staan in de min. De AEX-index sloot 2,2% lager. Het Russische voetbalelftal heeft een oefenduel tegen Italië met 3-0 gewonnen. De score werd geopend door Alexander Kershakov en daarna scoorde Roman Shirokov twee keer. De twee teams spelen allebei op het EK, maar kunnen elkaar pas in de halve finales tegenkomen. Rusland, dat wordt geleid door Dick Advocaat, komt volgende week op de eerste dag van het toernooi al in actie tegen Tsjechië. Meteen na het openingsduel tussen Polen en Griekenland. De Italianen spelen twee dagen later voor het eerst. Zij ontmoeten dan regerend Europees en wereldkampioen Spanje.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 sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mama. internet. www.zfmzandvoort.nl celebrate